9 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemiddelde tijd dat coronapatiënten op de intensive care liggen... kan met een aantal dagen worden verkort... door het toedienen van lichtere en korter werkende slaapmiddelen. Dat bevestigt de Vereniging voor Intensive Care. Nu is de gemiddelde tijd op de IC 21 dagen. Dat kunnen er 18 worden. In theorie kan dat betekenen dat er tientallen IC-bedden kunnen vrijkomen. Alleen is er op dit moment nog een tekort aan kortwerkende middelen. De maatregelen in Turkije om het coronavirus in te dammen worden strenger. Deze week zal in de 31 grootste steden van het land vier dagen een volledig uitgaansverbod gelden, van donderdag tot en met zondag. Dat heeft president Erdogan aangekondigd. De afgelopen twee weekenden was er al een lockdown van twee dagen van kracht. Turkse ouderen en jongeren mogen al een paar weken helemaal niet naar buiten. Volgens Erdogan werkt de gedeeltelijke lockdown goed. Hij wil dat het land weer normaal functioneert na de ramadan, die eindigt op 23 mei. De grote natuurbrand in de Peel bij Deurne neemt in hevigheid af. Er wordt een Chinook-helikopter ingezet om de brand van zeker 100 hectare te blussen... omdat brandweerwagens moeilijk in het veengebied kunnen komen omdat bij de brand veel rook kwam, werd een NL-alert verstuurd om mensen in de buurt op te roepen om binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Bij Roermond was eerder vandaag ook een natuurbrand. In totaal is daar een gebied van 30 tot 35 hectare bos- en heidegebied verloren gegaan. En verhuurmakelaars in Amsterdam zijn bereid om op verzoek te discrimineren op migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente. Mystery-onderzoekers deden zich voor als potentiële verhuurders... en vroegen specifiek om niet-allochtone verhuurders. Een op de drie verhuurmakelaars die ging daarop in. Na onderzoek van De Groene Amsterdammer twee jaar geleden... over discriminatie in de huursector... eiste de minister van Binnenlandse Zaken maatregelen.